dorp is al lang niet meer dat leuke plaatsje van toen. Met zijn kerkje, zijn pleintje, zijn stadhuis en plantsoen. En het mooiste van die tijd, daar denk ik vaak nog aan terug. Dat huisje, dat huisje, daar vlak bij de brug. Eens per jaar. huisje bij de brug. Wat ik altijd in mijn leven als het mooiste plekje zag. Ik denk nog vaak aan die winkel waar je snoep kocht voor een cent. Wat was je tevreden, wat was je verwend. Maar als ik terugkom in de tijd en ik mocht één ding overdoen, dan ging ik toch weer terug naar dat huisje van dorp groeide verder, het lijkt wel een stad. Veel van wat ik lief had verdween, maar gelukkig als kind elke dag. Eens per jaar ga ik terug naar dat huisje bij de brug.